Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Woon je in Zuid-Limburg, Rotterdam, Den Haag of Arnhem... dan woon je waarschijnlijk in een gemeente die hoog staat op de onderwereldkaart. Oftewel in een gemeente waar veel zware criminaliteit is. RTL Nieuws maakte die kaart samen met experts. In Heerlen zijn de problemen het grootst. 1 op de 15 jongeren in die stad loopt extra risico om in de drugscriminaliteit te belanden. Bijna 5% van alle panden in de stad is van iemand met een strafblad. In Utrecht is gisteravond een ambulance gestolen... terwijl de medewerkers bezig waren met een patiënt. Iemand kroop dus achter het stuur en botste daarna tegen meerdere auto's. De ambulance is flink beschadigd. Er kwam gauw een andere, andere, andere ambulance om de patiënt te helpen... en de dief is opgepakt. Let op als je zo met de auto op pad moet, want het zou wel eens flink druk kunnen worden. Rijkswaterstaat denkt dat het een zware ochtendspits wordt... omdat er op veel plekken pittige buien zijn en het glad kan zijn. Ruben van 24 uit Zwolle doet mee aan een bijzondere challenge. Als videomaker van een voetbalplatform bezoekt hij alle 64 WK-duels. Bij wedstrijden die tegelijk begonnen zijn wisselde hij in de rust van stadion... Dat ging soms maar net goed. We kwamen bij het stadion aan ergens in het begin tweede helft volgens mij. En er waren wat ongeregeldheden met fans volgens mij rondom het stadion. En toen we bij de parkeerplaats waren, zei iemand van de security al van ja, ze gaan de deuren dichtgooien. Nou, ik denk dat ik nog nooit zo hard heb gerend naar, eh, <laughs> naar die entrance. Toen ze of met hoeveel zijn jullie? Ja, met vijf. We konden we nog net naar binnen. Dat nou, zou wel heel lullig zijn als je ja, 63 van de, van de 64 wedstrijden zou bezoeken. Tot nu toe was het een slopende challenge, zeker met alle groepswedstrijden maar Ruben vindt het geweldig. En als je dan zo'n kans voorbij ziet komen van joh, ehm, wil je de challenge aangaan om naar alle 64 wedstrijden te gaan? Ja, zou, zou, jij, jij nee zeggen? <laughs> maar ja, je ziet nu wat er van komt. Je bent helemaal kapot. Ja, ja. Kapot maar voldaan. Ja. Kapot maar voldaan. Ja, morgen is hij er weer bij als Nederland tegen Argentinië speelt. Met slechts 1400 andere Oranje fans in een stadion met bijna 90.000 plekken. Het weer nog winterse buien dus, met hagel en natte sneeuw trekken over het land. Ook later vandaag af en toe een bui, maar tussendoor ook zon. Het wordt 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan vooral dagelijkse files die zo'n 5 à 10 minuten oponthoud veroorzaken. Maar op een aantal wegen heb je meer vertraging. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes. Daar heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen is na een ongeluk bij knooppunt Velzen weer vrij. Maar je hebt nog 20 minuten oponthoud vanaf Akersloot. Op de A27 is het druk van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette.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 maar de dreiging van een nucleaire oorlog is wel groter geworden. Dat zei president Poetin op de Russische staatstelevisie. Hij erkende ook dat de oorlog in Oekraïne wel eens lang kan gaan duren. VVD en PvdA willen dat Brussel meer manieren krijgt om de gesprekken met Servië over een EU-lidmaatschap stop te zetten. Volgens de partijen ondergraaft Belgrado de EU door bijvoorbeeld sancties tegen Rusland niet te steunen. Het weer, eerst buien met hagel en natte sneeuw. Vanmiddag vaker droog met af en toe zon. Het wordt een graad of 4. we gonna start?